uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Boven Ethiopië is een vliegtuig met 149 passagiers neergestort. Dat gebeurde vlak nadat het was opgestegen voor een vlucht naar Nairobi in Kenia. Het toestel was een Boeing 737 van nog geen jaar oud. Het is onduidelijk of iemand de crash heeft overleefd. Vanwege de verwachte harde wind heeft het KNMI een weerwaarschuwing afgegeven. Code oranje geldt voor Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het zuiden en het gebied rond de grote rivieren krijgt te maken met zeer onstuimig weer. In Zeeland kan de harde wind uitgroeien tot een westerstorm, de eerste sinds ruim een jaar. De hardloopwedstrijd City Pier City Loop tussen Den Haag en Scheveningen is afgelast vanwege de harde wind en de kou. De organisatie vindt het niet verantwoord om de 41.000 lopers onder deze omstandigheden de wedstrijd te laten lopen. Vandaag zou de 45ste editie van de City Pier City Loop worden gehouden. Een man van 37 heeft zich gemeld bij de politie. Hij was de automobilist die doorreed na een ongeluk gisternacht op de Beeldse straatweg. Daarbij kwam een vrouw van 21 uit Utrecht om het leven. Getuigen hadden haar nog geprobeerd te reanimeren, maar ze bezweek aan haar verwondingen. In Noord-Korea zijn verkiezingen voor het parlement. Al vroeg in de ochtend stonden er lange rijen voor de stemlokalen. Kiezers kunnen stemmen op één kandidaat, die van de regerende arbeiderspartij. De kiezers kunnen ja of nee zeggen, maar dat laatste gebeurt nauwelijks. De finale van het tv-programma Wie is de Mol is bekeken door 3,5 miljoen mensen. En dat is een record. Het programma had een marktaandeel van 49,9 procent. En dat betekent dat de helft van alle kijkers gisteravond naar de Mol keek. RTL-nieuwspresentator Merel Westrik bleek de Mol te zijn. Actrice Sarah Kronis had dat het best geraden. Dus die werd de winnaar. Het weer. Op steeds meer plaatsen regen. Met vanavond in het noordoosten ook kans op natte sneeuw. Het is vandaag een graad of 7. De wind neemt in het westen en zuiden flink toe tot stormachtig in Zeeland. Na het weekend blijft het wisselvallig en soms onstuimig.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 En ehm, nou ja, ik wil jullie toch nog even iets vertellen over Glenn. hij was natuurlijk leider van een legerband... en hij maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog hele zoete zwingmuziek. Het, ehm, het leven van Glenn werd helaas beëindigd door een vliegtuigongeluk... wanneer hij met zijn band op reis is van Engeland naar Frankrijk... En ehm, nou ja, in de film over Glenn Miller speelt eh, acteur Jimmy Stewart de hoofdrol in eh, een biografische film. Oké, tot zover Glenn Miller. En eh, we gaan nu over naar Auke. Uh, Auke, we gaan... En ik schakel meteen door naar een, een medepresentator die naast me staat inmiddels... en die zit achter de computer en die gaat ook iets opstarten. Ja, we gaan verder met een, een nummer van Oscar Peterson, Mac the Knife. Eh, Oscar Peterson met Mac the Knife. We gaan nu over naar iets heel anders, een eh, moderne swing, zeg maar. Eh, afgelopen vrijdag was het feest in Paradiso. Dat was Gallow Street, een blaas- en brass collectief uit Amsterdam uit de Galgenstraat, vandaar de naam Gallow Street. En die hadden een aantal andere brassbands en funkbands tezamen gebracht. En dat was één groot feest. Helaas kon ik daar zelf niet bij zijn. Dus daarom draai ik maar een plaatje. En dat heet eh, DeLorean Cowboy. Ik neem aan dat het eh, <clears throat> gaat om de DeLorean eh, auto. en misschien vanuit de film Back to the Future. Dus hier het nummer DeLorean Cowboy. Een stem. <laughs> ja, is zo? Dus hier, de cowboy. Amsterdamse band. Een eh, prachtig nummer. Uh, ja, DeLorean Cowboy, meen ik me te herinneren dat gezegd werd. Ja, doordat we het presentatieteam hebben uitgebreid... zijn ook de muziekstijlen wat uitgebreid. Dus we hebben ook wat, uh, ja, wat pittigere muziek erbij zitten tegenwoordig. En als het over pittige muziek gaat... dan kan je niet om een band heen, de Killers... Dan zeggen jullie natuurlijk, hé, hey, maken die jazzmuziek? Dan zeg ik, nee, die maken geen jazzmuziek. Die maken uitstekende popmuziek. Maar dat nummertje Mr. Brightside... dat is, wordt gespeeld door Scott Bradley Postmodern Jukebox. En zoals jullie weten ben ik daar een enorme fan van. als we dit programma klaar hebben, zou ik zeggen... ga eens naar YouTube en zoek wat filmpjes op... van Scott Bradley Postmodern Jukebox. Want dat is zeer, zeer de moeite waard. En dit nummer, Brightside, Mr. Brightside, is gewoon een leuk nummer. I've been doing just fine, gotta, gotta be down because I want it all. It started out with a kiss, how did it end up like this? It was only a kiss, it was only a kiss. Now I'm falling asleep, and she's calling a cab while he's taking a smoke, and she's having a drag. Now they're going to bed, and my stomach is sick, and it's all in my head, and she's touching his. because upon it all, it started out with a kiss. How did it end up like this? It was only a kiss, it was only a kiss. I'm falling asleep, and she's calling a cab while he's having a smoke, and she's taking a drag. Now they're going to bed, and my stomach is sick, and it's all in my head. But she's touching his chest now. He takes off her dress now. Let me Bradley Postmodern Jukebox... met Mr. Brightside van de Killers. Dat klinkt wel even anders hier. Uh, we gaan terug in de tijd. We gaan heel ver terug in de tijd naar een man die heet Eddie Rosner. En Eddie Rosner is een fascinerende figuur. Eh, volgens mij is hij geboren in Polen. En eh, ja, hij heeft wat meegemaakt. Hij speelt trompet en hij deed ooit mee in een wedstrijd in Italië. 1934 praten we dan over. Daar Louis Armstrong ook meedeed. We gingen ze kijken wie de beste trompetist was. Nou, je raadt het natuurlijk al. Louis Armstrong die won de wedstrijd. Maar die Eddie Rosner die werd tweede. En eh, Louis Armstrong overhandigde hem een foto... voor de White Louis Armstrong from the Black Eddie Rosner. Eddie Rosner, een bijzondere figuur. Heel veel in Rusland gespeeld. Heeft volgens mij ook in Siberië in strafkampen gezeten. Maar raakte bevriend met een of andere kampcommandant... die ook van jazzmuziek hield. En daardoor kreeg hij wat meer vrijheid. En het lukte een keer om ja, de Amerikaanse ambassade te betreden. En in 1972 is hij naar Amerika geëmigreerd... na een aantal zeven jaar in strafkampen eh, te hebben doorgebracht in Rusland. Bijzondere figuur. En daarom de hoogste tijd om Eddie Rosner voor jullie te draaien... met de St. Louis Blues. dat was natuurlijk Eddie Rosner, de man met een verleden... en in heel veel eh, landen gespeeld en vanaf 72 in Amerika. Ik weet niet eigenlijk hoe oud hij geworden is... maar een bijzonder figuur als je toch Siberische strafkampen overleeft... en toch je jazzmuziek kan blijven maken... dan ben je toch een handige jongen ook, denk ik. En als we dan in de blues zitten, dan gaan we door naar... Edward, die had ook iets van blues uitgezocht. Ja, ik eh, heb het hier over Didi Bridgewater... Uh, normaal is hij natuurlijk meer een jazz- en soul-diva. geboren en getogen in Memphis. En eh, volgens mij een jaar of twee geleden eh, maakte ze een plaat, een soort van tribuut aan eh, Memphis. en ik heb hier het nummer van, dat bekend is vanuit BB King natuurlijk. The Thrill Is Gone. Dus hier hebben we Didi Bridgewater. is for the king. It's for baby. The thrill is gone. The thrill is gone away. The thrill is gone, baby. The thrill. sorry someday. The thrill is gone, it's gone away from me. I'm free. Bridgewater, wat een stem, hè, wat een stem. En dat is een mooie blues. En over blues gesproken, dan, eh, vorige week heb ik iets gedraaid van een, een, eh, een, ja, een filmster. Jeff Goldblum heette de beste man. En die had ook aardig wat jazz gemaakt. En toen had ik nog iemand klaargezet. En dat is Hugh Laurie. Hugh Laurie, die ken misschien wel van eh, series als The Night Manager, House, Blackadder, weet ik veel allemaal. Dus een Engelse man die ja, veel in Amerika vertoeft, maar ook aardige jazzmuziek maakt. En van zijn cd eh, even, kijken hoe die, eh, even kijken hoe die cd heette. It Didn't Rain. En eh, dat is, die foto op die cd is ook fascinerend. Want dan zie je Hugh Laurie, Dat is een vrij forse vent. Ik weet niet precies hoe lang die is. Maar ik schat hem zeker op 1,90. Die zit dan keurig in een rockkostuum te spelen op een pianootje van... nou, pakweg 50 centimeter hoog. Maar dat terzijde. The Weed Smoker's Dream, Hugh Laurie. En een zangeresje die mee wil doen. got hot stuff for sale. Why don't you do now? Like the millionaires do. Put your stuff on the market and make a million. luisteraars bij ZFM. Um, ehm, heerlijk nummer was dit. Um, volgende nummer wil ik eh, opdragen aan eh, een hele goede vriendin van mij, eh, Henny Perenboom. Zij ligt op dit moment in het vuur in Amsterdam na een zware hartoperatie en zij is herstellende. En voor haar heb ik dit nummer uitgekozen. Het is een nummer van Dennis van Aarsen. Hij mag zichzelf de nieuwe winnaar van het negende seizoen van The Voice of Holland noemen. Ehm, van Aarsen zat eh, in het team van Whalen en was tijdens de finale ehm, eh, de andere drie finalisten met ja, eh, kop en schouder de baas. deze 24-jarige jazzzanger uh, heeft een plaatcontract gewonnen en een bedrag van 5000 euro. Daarnaast mag de 24-jarige jazzzanger een videoclip opnemen in Zuid-Afrika. Kortom, nou zijn toekomst zal in de muziek liggen. Nou, hier komt hij dan, Dennis van Aarsen met Modern World. way to get your kicks. They shoot the silicone in your lips. If your figure makes you sad, they suck the fat right off your back. Make up your mind about your tits, girl. They can puff them up so no bra will fit, girl. There's only one thing they can fix, and I won't let you be misled. That's the hole in your head. Can't fix that modern world. Hell to all your boys and girls. And hell, hell, color green. I say hell to what I've seen and hell, this modern world. You tell her that she's beautiful and put her on a pedestal. As you Google triple X, imagination kicks in. someone else, the better it gets bored. Do you have a purpose in your life besides cheating on the wife? For fuck's sake, show some sense. adoption is a hot thing. You can get a child for nearly nothing. You take them home to a nanny. Buy off your guilt with toys and candy. But all the money that you work for, girl, you can't compare it to a love, boy. There's only one thing they can fix. I won't let you be misled. That's the hole in your heart. swingend nummer van eh, Dennis van Aarsen. De winnaar van The Voice dus. Eh, een geweldig talent, eh, denk ik. Ehm, dan gaan wij ook door naar een andere swingende vocaliste. ook een mooie dame trouwens. Joyce Elaine Jul. geboren in Spanish Harlem, New York. en wat doe je als je een mooie dame bent? Dan word je model. En kwam ze uiteindelijk in Milaan terecht. Maar ondertussen was ze ook gaan zingen. Eerst als achtergrondzangeres bij Gloria Gaynor. Maar uiteindelijk ook zelf. En in 2015 nam ze haar eh, tot nu toe enige plaat op. Eh, Welcome to my world. En dit komt van Welcome to my world part 2. En heet Chaos. predict your future and your fate. You never take the time. You can make a rhyme or a reason to decide the many motives why. take the time. You can't make a rhyme or reason to decide the many motives why inside you never grow, but you do get older. You never know a love, you never know a kiss. You can't begin to miss. You keep Joyce Elaine Jules. Ik kende haar niet, maar het klinkt goed in ieder geval. Uh, dat geeft mij even gelegenheid om nog iets te vertellen... dat je vanmiddag heel wel, erg welkom bent in Theater de Krocht... waar Hermine Durlo eh, voor ons gaat spelen. Het is niet de eerste keer dat ze in de krocht komt. Ze komt voor de tweede keer in 2014. Die heeft ze hier al vaker opgetreden. En zij speelt de chromatische mondharmonica. En dat is een, een soort mondharmonica... waarop een chromatische toonladder te spelen valt. Nou, dat, dat klinkt natuurlijk heel technisch. Maar de muziek is fantastisch. Ze wordt begeleid door eh, Johan Clement en Erik Timmermans. Dus vanmiddag half drie in de krocht. Niet vergeten, dat geeft ons nu de gelegenheid... om deze muziek te starten. It's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night. you know the En dit is natuurlijk de uitvoering die iedereen kent, Van Morrison. Vooral dat basje in het begin, hè. dat is zo heerlijk om dat te horen. Dan, eh, ja, dat is prachtig. Maar ik heb twee andere nummers uitgekozen die eigenlijk hetzelfde nummer behelzen. En eh, eh, twee hele mooie uitvoeringen. De ene uitvoering is van Bobby McFerrin. De man die altijd speelt op het grensvlak van de jazz, klassiek en pop. Eens even kijken of ik hem vinden kan. En in het begin zit hij nog een beetje te sketten. Ja, het is net een zomerbries die hoort. Fantastisch. It's a marvelous night for a dance with the stars above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October sky. Oh, the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow trying to please. She's the calling of your heartstrings at play. Something low and all. The night's magic seemed to whisper and hush and all. The soft, soft moonlight seemed to shine in your blush. Again, I just have one more moon dance with you. Nou, dit is dus een totaal andere uitvoering. Prachtige uitvoering van Bobby McFerrin. Maar ik heb nog een uitvoering klaargezet waar ik een stukje van ga draaien. Dat is iemand die we allemaal kennen. Die heet Herb Alberts. En dit is van een cd'tje uit 2011 van De Beste Man. En ik wist helemaal niet dat die man getrouwd was. Maar hij is getrouwd. En hij is getrouwd met iemand die heet... Heb ik dat opgeschreven? Dat, nou, zijn echtgenote speelt mee. En die heet Lenny of zo. Eh, dat is toch onvoorstelbaar. Moondance in de uitvoering Herb Albert. Hier is dat lekkere basje weer. a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. And all the leaves and the trees are falling to the sound of the breezes below. And I'm trying to please the calling of your heartstrings that play soft and low. zit er weer op. We hebben het met veel plezier gedaan deze ochtend. Eh, en de klanken van eh, Herb Albert en zijn echtgenote Lenny Hall... die eh, worden langzaam weggedraaid. En dan zijn we toen aan het laatste nummer. We, je hebt geluisterd naar CFN mede gepresenteerd door Edward door Marco en door Erik. En we vonden het hartstikke leuk om te doen. En we hopen natuurlijk dat jullie het ook leuk vonden. En ik zou zeggen, maak er een hele mooie dag van. En eh, ja, tot de volgende keer. Dan gaan we eens even kijken wat de afsluiter wordt. Wat nog de moeite waard is om even mee af te sluiten.